Volgens het KNMI en Meteoconsult gaat het rond 6 uur in de ochtend in de kustprovincies regenen en sneeuwen. Doordat de wegen koud zijn is de kans dat de sneeuw blijft liggen groot en dan kan het overal glad worden. Het buiengebied trekt in de ochtend langzaam van het westen naar het oosten. De grootste problemen worden verwacht in het westen en midden van het land. Kapitein Marco Kroon denkt dat hij het slachtoffer is van een bewuste beschadigingsactie. De beschuldiging van wapen- en drugshandel zou van mensen komen die hem ook al sinds mei anoniem bedreigen. Kroon en zijn vriendin zijn gisteren door de politie gehoord. Kroon ontkent dat hij betrokken is bij wapen- en drugshandel. Hij ontving in mei de militaire Willemsorte. Kort daarna begonnen volgens hem de bedreigingen. Hij zal enkele dreigbriefjes aan het OM geven en hij hoopt dat justitie daarna van vervolging afziet. Verzekeraars hebben vorig jaar een stuk minder geld uitgekeerd na grote branden dan in 2008. Toen werd 490 miljoen euro betaald om de schade te vergoeden. Afgelopen jaar was dat ruim 100 miljoen minder. Volgens het Verbond van Verzekeraars was de uitkering in 2008 vooral zo hoog door de grote brand in het gebouw van de TU Delft. Het afgelopen jaar ontstond de grootste schade door de brand in een winkelcentrum in Stijn. De Hermitage Amsterdam heeft sinds de opening in juni al ruim 700.000 bezoekers getrokken en dat is twee keer zoveel als verwacht. Vandaag was de laatste dag van de eerste tentoonstelling. Het museum in Amsterdam is een dependance van de Hermitage in Sint-Petersburg... en laat telkens een selectie van het kunstbezit van het Russische museum zien. Vanaf begin maart is de tweede tentoonstelling te zien. Egypte heeft het toernooi om de Afrika Cup gewonnen. <clears throat> Tegenstander Ghana werd met 1-0 verslagen. Het doelpunt van de Egyptenaren viel in de 84ste minuut. Het voetbalteam van Egypte won het toernooi nu voor de derde keer op rij. En dat is een record. Het weer. Vannacht trekken sneeuwbuien over het land...